Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Commandant Schaap wordt door leden van zijn eigen korps met de dood bedreigd. Volgens het AD heeft Schaap twee keer aangifte gedaan. De situatie is zo ernstig dat hij beveiligd moet worden, zeggen bronnen tegen de krant. De doodsbedreigingen zouden van ontevreden brandweerlieden komen. Zo zou er onder meer een geldinzameling zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden. Schaap heeft sinds zijn aanstelling in 2016 al ruzie met een deel van de Amsterdamse brandweer. Hij werd benoemd om de macho-cultuur in het korps aan te pakken. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 komen vanmiddag bijeen in het speciaal aangelegde herdenkingsbos bij Vijfhuizen, vlakbij Schiphol. De namen van alle 298 slachtoffers worden voorgelezen door familie en vrienden, te midden van de bomen die voor alle slachtoffers zijn geplant. Het is vandaag vier jaar geleden dat de MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. De Boekenweek krijgt een boekenweek gedicht dat volgend jaar wordt geschreven door een vrouw. Dat heeft Boekenweekorganisator CPNB besloten na kritiek vanuit de literaire wereld op het thema De Moeder de Vrouw. Zowel het Boekenweekgeschenk als het essay wordt geschreven door een man. De CPMB werd vorige maand door schrijvers, dichters en uitgevers verweten dat de club genderongelijkheid in het vak bevestigt en in stand houdt. De CPMB zegt nu dat het voortaan ongeveer net zoveel mannelijke als vrouwelijke auteurs het geschenk en essay wil laten schrijven. Zeven dagen in de week winkelen mag in steeds meer gemeenten. In bijna 70% van de gemeenten zijn de winkels elke zondag open, meldt Detailhandel Nederland. Volgens de branchevereniging neemt het draagvlak voor winkels open op zondag snel toe, bij kleine ondernemers en ook bij politieke partijen als de ChristenUnie en SGP.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 Cuando se inma de dolores, cuando se quema el cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la que yo siempre cantaré. cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, cantaré.